Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een aanslag op een basisschool in Texas zijn zeker 18 kinderen en drie volwassenen... onder wie een leraar gedood, melden internationale persbureaus. Ook de 18-jarige schutter is om het leven gekomen. Hij werd gedood door politiekogels. Het drama gebeurde op een basisschool in de plaats Uvalde... in de buurt van San Antonio. Het motief voor de schietpartij is niet duidelijk. De FBI maakte eerder bekend dat dit soort schietpartijen veel vaker voorkomt dan voorheen. Vorig jaar waren er 61 incidenten, het hoogste aantal in 20 jaar tijd. Staatssecretaris Van Rij van Financiën wil toegeven dat er bij een deel van de Belastingdienst sprake is geweest van institutioneel racisme. Haagse bronnen melden dat de ministerraad waarschijnlijk later vandaag hierover gaat praten. De kwestie speelt omdat de Belastingdienst mensen op een fraudelijst kon plaatsen als ze bijvoorbeeld geld gaven aan een moskee. Ook nationaliteit kon een rol spelen bij extra scherpe controles. Een EU-boycott van Russische olie lijkt er voorlopig niet te komen. De kwestie is nog te ingewikkeld om volgende week op de EU-top op te lossen, denkt commissievoorzitter von der Leyen. Drie weken geleden lag het voorstel voor het eerst op tafel, maar vooral Hongarije is tegen. Premier Orbán weigert een eventuele boycott te bespreken. Van der Leyen vindt nu dat de EU-landen moeten beslissen in hoeverre ze bereid zijn om Hongarije daarin tegemoet te komen. En de voormalige Duitse bondskanselier Schreuder ziet af van een toppositie bij het Russische staatsgasbedrijf Gazprom. Hij wordt geen commissaris bij het bedrijf, laat Schreuder weten via sociale media. Eerder meldden Duitse media dat hij door het energiebedrijf was voorgedragen. Maar de Duitser staat onder druk vanwege zijn nauwe banden met het Kremlin. Eerder stapte hij op uit de Raad van Toezicht bij het Russische staatsolieconcern Rosneft. Het weer vannacht koelt het af naar 7 tot 11 graden. Overdag schijnt de zon eerst geregeld en smiddags wordt het maximaal 18 graden.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 you ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Have you ever felt like being somebody else? Feeling like the mirror isn't good for your health. Every day I'm trying not to hate myself. But lately it's not hurting like it did before.